想。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 Just say goodbye when love more than she's got. And it's such a typical.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 I needed that. Yeah. Get crazy. Let's go. Yeah. That's right. Come on.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

love. doesn't even know you're there. Oh, no. Cause he don't love your eyes, and he don't love your smile. Girl, you know that it's there. copinha